Meijer met het NOS-journaal. Bij een carnavalsfeest in een café in Oudewater, in de provincie Utrecht, zijn rellen uitgebroken. Aan het begin van de avond pleegden tientallen mensen vernielingen in de kroeg. Onder meer de ruiten van de kroeg sneuvelden. De politie greep in met wapenstokken en honden. En er waren flink wat agenten voor nodig. Er werden zelfs agenten uit Den Haag bijgehaald. Er zijn drie mensen opgepakt. Inmiddels is het weer rustig in Oudewater. In Londen hebben vandaag honderden mensen gedemonstreerd... om Wikileaks-oprichter Julian Assange te steunen. Er liepen een aantal prominente Britten mee... zoals voormalig Pink Floyd-lid Roger Waters... en modeontwerper Vivian Westwood. Maandag zijn de eerste hoorzittingen in het proces tegen de omstreden klokkenluider. Hij werd vorig jaar door de Britse politie opgepakt... nadat hij zeven jaar in de ambassade van Ecuador had gewoond. Mogelijk wordt Assange uitgeleverd aan Amerika. Het land wil hem vervolgen voor het openbaar maken van staatsgeheimen. De Woonbond is bezorgd over het aantal tijdelijke huurcontracten. Het aantal groeit dankzij een wet uit 2016. Die moest het voor huizenbezitters aantrekkelijker maken om hun woning te verhuren... omdat ze niet meer automatisch aan een huurder vastzitten. Maar volgens een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen... zitten daardoor vooral jonge huurders in grote steden... vaker met contracten die steeds met maximaal twee jaar verlengd worden. Voetbal dan. FC Emmen bleef voor, de, bleef voor de negende keer ongeslagen in eigen huis... en versloeg Willem II. Na 20 minuten kwam Emma op voorsprong. In de tweede helft vielen drie doelpunten in drie minuten. Paul Jonk maakte de gelijkmaker voor Willem II... maar kort daarna sloeg Emma alweer terug met twee goals. De wedstrijd eindigde met 4-2. Op dit moment worden er nog drie wedstrijden gespeeld. Feyenoord, Fortuna Sittard, Heerenveen, ADO Den Haag en Groningen-Venlo. Het weer vanavond is het wat droger en waait het minder hard.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 Het eerste uurtje dance, R&B, een beetje pop te doen. Natuurlijk de laatste show, de party op de 10 boven beste plaat voor de Straks het tweede uurtje DJ Mouse met de Global House 5. En straks in het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië. Dan vliegen we naar Italië met het vliegtuig. Met het beste uit de clubs met DJ Cavaschelli. En als opening horen we trouwens eh, David Pang en Kevin McKay met Halleluja! En je hoort het, hè? Ik ben snip verkouden. Ik hoorde van de week... Eh, als je denkt dat je verkouden bent, is dat niet zo in deze tijd. Dan heb je namelijk hooikoorts. Nou ja, <laughs> ik slik pillen voor hooikoorts. Of ik het heb, geen idee, want ik, eh, ik heb het niet zo op doktoren. Als ik eh, ergens last van heb, dan googelen we dat eventjes. En dan... Ja, dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Zien we hem zo van zaterdagavond. De lekkerste op de radio. En eh, ik hoop dat ik een, beetje, ik een beetje verstaanbaar ben. Ondanks dat ik dan verkouden ben. Onderweg zometeen muziek van Dominique Fike. Ik vind hem fantastisch. Three Nights in een motel. Ook uh, Dua Lipa komt eraan. Maar eerst die Mark Cottrell. Samen met Dominique Baltje met Deep Inside. baby.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 stop returning my for three nights at the motel. beetje shownieuws voor je. Ik weet niet of je hem kent, maar Yuki Kempes. dat is een van de drie mannen van uh, de formatie Crisscross Amsterdam. Die heeft onafhankelijk van een platenmaatschappij... zijn debuutalbum Indie opgenomen. De plaat is onderverdeeld in twee apes die los van elkaar verschijnen. Dus uh, ik heb het nog niet gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Maar uh, ja, ik ben best een beetje benieuwd. Dus ik ga van de week even met hem bellen dan ga ik eens even vragen van... Eh, hè, geef eens wat weg. En dan kunnen we het hier op de radio bij ZFM Zandvoort gewoon lekker draaien. En de show van uh, Lana Del Rey in de Zigodoop... die eh, ging gisteren niet door. De Amerikaanse zanger is ziek en moet vier weken rust houden. Ze belt eh, de concertorganisatie Friendly Fire. En The Weekend die geeft op 27 oktober wel gewoon een concert in de Sigodoop. Zo vooralsnog eh, als die man niet ziek wordt natuurlijk. The Weekend die woensdag een nieuw album aankondigde. Geeft op 27 oktober een show in de Ziggo Dome in Amsterdam. De tournee van de Canadese zanger staat er het teken van zijn album After Hours. Dat eh, volgende maand verschijnt. Op precies 20 maart zal het album verschijnen. Dus ja, ik ben benieuwd. Soms bij die muziek van The Weeknd. Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het fantastische muziek. Alleen sommige platen, de eerste drie keer dat ik het hoor, denk ik, wat een kutplaat zeg. Na de vierde keer denk ik, wat een fantastisch nummer. Ja, het is, eh, je moet er even toe een beetje aan wennen. Wij zijn nog een beetje wij lopen nog heel ver achter eh, op dat soort muziek. Eh, in Amerika, als je daar de hitlijsten bekijkt, dan denk je van... what the fuck is dat? Ik ken die mensen allemaal niet. Die hele top 10, eh, daar staan misschien één of twee artiesten die wij kennen... maar ze zijn toch blijkbaar heel populair. En een Brain Power. zoals je verkouden bent... dan heb je een beetje spraakgebrek, excuses daarvoor. Power komt later dit jaar met een nieuw album uit... en gaat vanaf 3 oktober voor het eerst in drie jaar weer op tournee door Nederland. Dus dat is alleen maar goed nieuws, dacht ik zo. Eh, ik lul weer veel te veel. Ik eh, ga mijn stem een beetje rusten Want als je verkouden bent, heb je ook kans op keelontstekingen. Dat soort onzin allemaal. Dus we gaan door met muziek. Angelo Ferreri nu op de radio met Dance With Me. Come on. FC featuring Emmy Perez met One Step Ahead. En daarvoor horen we Alan Fitzpatrick featuring Patrice Rusher met Haven't You Heard. De Fully Chart Mix, je laat nog steeds als IFM van voor De Nightwalk, iedere zaterdagavond zijn we bij. Van 9 tot middernacht het beste van de clubs. Op de radio, natuurlijk een beetje shownieuws, de party update. Eh, daar is het nu tijd voor. En zoals altijd is even met eh, Escape in Amsterdam. Daar is iedere zaterdagavond eh, het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website escape.nl. Wat natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet de line-up, hij nodigt al die DJ's uit. Dat doet hij ook op de vrijdag, maar eh, het is vandaag zaterdag. De line-up vanavond, Raimundo natuurlijk. Hij doet zelf ook altijd mee. Samen met de eh, San Sebastian en MC Heights. Vanavond dus, op deze 22 februari... Brainwash in the Escape in Amsterdam. En als we wat verder doorgaan, komen we bij Club Air uit. Daar hebben we vandaag eh, Seven Alias. Ja, ik vind het een pannenkoek, maar eh, ja, hè. Seven Elias uh, eh, vanavond om 11 uur in Club Air. En voor meer informatie check de website air.nl. En behalve Seven Aliens. Komt ook nog Abstract voorbij. Mitchell Kelly, Join, Chai en Breakfast. dan zou je denken, waarom, wat is er mis met eh, Seven Aliens? Nou, hij is op Zwarte Cross geweest vorig jaar. En alleen maar gezeur over discriminatie. Ik hoorde vandaag ook weer wat moois. Die groepen eh, die, eh, die kick-out Zwarte Piet, die zijn weer bezig, hè? Ze hebben zelfs gevraagd of mensen foto's willen maken van foute outfits. Dus als je als Zwarte Piet verkleed gaat of als indiaan whatever, dan, eh, dat is discriminerend. Dat moet aangepakt worden. Ja, <laughs> ik heb iets van... Fuck You. Hè? Rob lekker op. En uh, <laughs> als we dan gaan kijken, als we dan heel grof gaan doen, hè. we gaan kijken naar de, de hoofdpersoon van Kickout eh, Kick-Out Zwarte Pieten. Eh, het is niet eens een Nederlander. Dat is nog het ergste alles. Trouwens, we gaan weer door met, met de party op beneden. Want <laughs> anders krijg ik straks weer een hoop geklaag. Ja, ik, ik neem het risico dat ze hier straks de ramen ingooien en mij in elkaar slaan. Maar ja, hè, kom maar. Vanavond wekelijks feestje Encore Riri Birthday Celebration. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Gaat allemaal gebeuren in de Melkweg zoals elke week. Encore hip-hop en RB. En voor de website en meer informatie, check de website encoreamsterdam.nl. En wie er allemaal komen? Nou, waarschijnlijk het vaste clubje. En nog een paar andere. De rest moet je daar allemaal meemaken. In ieder geval, Riri's Birthday Celebration. Dus zij zal er zeker van de partij zijn. En waarschijnlijk met een heleboel eh, gast-dj's. En dan gaan wij snel door met muziek. Want daarvoor zit ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Billion Future Rational met Release Me? State of Conscience. Conscience. Ik struikel er altijd over. Hè? De Adana Twin Remix. Op 9 deze week Peter Brown met The Troubles. De Richard Urshaw Revision. En op 8 Lee Cabrera. En Kevin McKay met Gimme Gimme. Samen met Bleach. Op 7 Shells en Medusa. Hoor je net op de radio met Born to Love. En op 6 deze week Ronald Clark en David Pang met The Power. Op 5 Armin van Helden en A-Track met Smiley Faces. Op 4, Santarini met Manhattan, ex nummer 1 plaatje. Op 3, Alan Fitzpatrick. Heb je het begin van dit eh, programma gehoord met Haven't, Haven't You Heard? De Fitzy Full Charge remix. Op 2 deze week Moreno Pasalato nog steeds op 2. Met Gonna Make You Sweat, Everybody Dance, oud nummer hè, van de CSC Music Factory. En deze week op 1 nog steeds op 1 Blue Boy met Remember Me, de Frankie Rizzardo remix. Nou, ook die plaat heb je zo vaak gehoord. Gaan we gewoon lekker niet draaien, jongens. Ik heb wel andere plaat voor je klaarstaan. Mirko Martini, hoort hem nu op de radio. Dus samen met Alessio Masti met Studio 54. people who Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. geloof ik ondertussen in dit uurtje alweer eh, drie pakjes uh, zakdoekjes weggesnoten. Voor de muziek van Nikisha Rees. Samen met de eh, Gregor Salto. Onze eigen Gregor Salto uit Haarlem. Met uh, Feeling Wet. De Frederico Scavo remix. En daarvoor hebben we Stil Loco. Een white label plaatje. Waarschijnlijk heb je wel vaker gehoord op de radio. Maar hij is nog niet officieel maar hij zal wel officieel uit maar ik heb een white label. Ik heb, god, ik weet niet eh, wie het, gemaakt heeft. Maakt allemaal niet uit. Het eerste uurtje zit erop. Zometeen het nieuws en weer vanuit Hilversum. Dan zijn we nog twee uur lang bij. Zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Voor u nog even muziek. Wat dacht je van Superdrug met Without You? De Mark Funk edit. Ik zeg tot zometeen na de break.